Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de Denen begint vandaag een leven zonder coronamaatregelen. Dus geen mondkapje op, geen gedoe met codes bij een restaurant of bioscoop... en tot diep in de nacht lekker stappen. Kan allemaal omdat de druk op de IC's de afgelopen weken is gedaald. De Denen zijn overtuigd dat ze de maatregelen kunnen loslaten, vertelt correspondent Rolien Creton. Het boosteren is hier heel snel gegaan. En veel mensen hebben die boosterprik gehaald. Wat ook meespeelt is dat de Denen zich vanaf het begin van de crisis heel netjes aan de regels hebben gehouden. Daar worden ze nu voor beloond. In de Telegraaf zeggen ziekenhuizen dat wij ook die kant op gaan. Ze zien het rustiger worden en denken dat het omslagpunt in de Omicron-golf dichtbij is. Toch is er nog veel onduidelijkheid of er eind van de maand gehost kan worden op carnavalsknallers. Over twee weken neemt het kabinet erover een beslissing. De carnavalsorganisatie van Limburg heeft goede hoop. Ik denk dat het echt een feestje wordt eh, van onderuit. Hè. Elke stad beleeft carnaval anders. En ik denk dat je net dat eh, een uniek iets gaat worden dit eh, komende jaar. Dus ik zie de, de, de carnaval heel positief in. Burgemeesters maken zich wel zorgen over de handhaving. Als de cafés open zijn en iedereen op straat feest viert... is de anderhalve meter moeilijk te handhaven. Het vrachtschip dat stuurloos ronddobberde voor de kust van Scheveningen... wordt vandaag naar de haven van Rotterdam gesleept. De situatie is inmiddels onder controle. Het was gisteren wel anders. Na een aanvaring dreef het schip op metershoge golven ongecontroleerd dwars door een windmolenpark. En premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaan vandaag naar Kiev om te praten met de Oekraïense president. Er wordt gesproken over de oplopende spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Rusland wil niet dat Oekraïne lid wordt van de NAVO en heeft militairen bij de grens staan. Nederland heeft al gezegd dat het bereid is om wapens te leveren waarmee Oekraïne zich kan verdedigen. Het weer nog. Het is grijs, er valt wat regen.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 Yeah. We're about to do this. You know how we get down. Oh, yeah. You know that. Come on, I'm already Like what? You know, girl, you're the star of my show. In this club, popping bub. The way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me you in my room and see that big bada bing, bada boom? Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada boom. This one, this one I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, any room for me up in them jeans? Ghetto star, ah, you are, ah, eat you up like a chocolate bar. What's your name? what's your sign? Goddamn, you got me repeating times. Mommy, shake it like you care can shake. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh huh. Ooh, bada bing, bada boom. She shake it like you care for me. You know I like it when you do that uh-huh. little dance for me. Come on, mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh huh see you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest blues. I'm trying to slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, trying to make it to your bone. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. Not on the back back down when I'm pressing you. Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to poppin' like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to poppin' on a handstand. Get em. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just tryna get you in my room and see that big body, big oh, bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just tryna get you in my room and see that big body, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi.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 In de zaak over de zelfmoord van een undercoveragent vorig jaar had het OM volgens de Telegraaf een dubbele pet op. De officier van justitie die het onderzoek van de Rijksrecherche leidde... was ook de officier in de strafzaak waarin de man als infiltrant was ingezet. En de ex-baas van de Surinaamse Centrale Bank, Robert van Trikt... is veroordeeld tot acht jaar cel vanwege grootschalige corruptie. Hij moet ook een boete betalen van omgerekend ruim 21.000 euro. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag op meer plekken droog bij een graad of 9.